Het toestel van Air Asia stortte elf dagen geleden in zee met 162 mensen aan boord. Tot dusver zijn zeker 40 lichamen geborgen. Bij een brand in Almere is een dode gevallen. Op het moment van de brand waren er vier mensen in het huis, een opa en oma met twee kleinkinderen. De oma kwam bij de brand om het leven. De opa en een kleinzoon zijn zwaargewond naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. Het vuur sloeg over naar twee andere huizen. Shell in Nigeria betaalt de bewoners van een dorp in de Niger-delta 70 miljoen euro voor de schade door olielekkages. In 2008 lekte door bedrijfsongelukken twee keer olie weg uit leidingen bij het vissersdorp Bodo. Het olieconcern zegt dat er nu een schikking is getroffen, maar volgens Milieudefensie heeft de rechter Shell tot betaling gedwongen. In Nigeria eisen meer dorpen compensatie van Shell. Internetwinkels hebben de afgelopen kerst en Sinterklaas minder pakjes te laat bezorgd dan in 2013, zegt een onderzoeksbureau. 475.000 klanten kregen hun bestelling niet op tijd. Dat zijn er 75.000 minder dan het jaar daarvoor. Kerstmis viel afgelopen jaar een dag later in de week dan in 2013 en daardoor hadden webwinkels volgens de onderzoekers een werkdag meer om bestellingen te verwerken. In de burgeroorlog in Syrië zijn vorig jaar tot drie keer toe vaten met chemicaliën afgeworpen boven dorpen van de oppositie. Daarbij vielen 13 doden en honderden gewonden. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Het gaat vrijwel zeker om chloor en zeer waarschijnlijk zit het Syrische leger erachter. Het weer droog, flinke periode met zon. wordt 5 tot 8 graden. Vanaf morgen is het zeer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij knoop het Hoevenlaken, 3 kilometer. A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knoop het Oude Rijn, 4 kilometer... Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A12 richting Den Haag afgesloten. Dat heeft te maken met een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan vanaf knooppunt Everdingen omrijden via Houten over de A27 en de A12. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelevarensveen 2 kilometer en richting Den Haag bij Leidsendam 2 kilometer. A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug 3 kilometer. En verderop bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Bilthoven 2 kilometer. En bij de werkzaamheden op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam voor de A15 3 kilometer.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 Als hij so close, there's a place we can do something right around the coast. We'll arrive on time, just a little bit of days. Not a matter of style, just listen and take. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.